Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal strafkortingen op bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren gehalveerd. Gemeenten leggen zo'n korting op als een bijstandsgerechtigde bijvoorbeeld een afspraak mist. De tien grootste gemeenten deden dat in 2019 bijna 6000 keer. Vorig jaar lag dat aantal op zo'n 3000. Gemeenten zetten meer in op vertrouwen in plaats van op handhaving. Hamas laat vandaag op de tweede dag van het tijdelijke bestand met Israël opnieuw 13 gijzelaars vrij. Gisteren gebeurde dat ook al. In ruil daarvoor laat Israël ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Volgens een Israëlische ziekenhuisdirecteur zijn de meeste van de vrijgelaten gijzelaars er naar omstandigheden goed aan toe. VVD-fractievoorzitter Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuwe kabinet zal plaatsnemen. Wel wilde de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Derek Chauvin, de, de oud-agent die is veroordeeld voor de dood van George Floyd... is in de gevangenis gestoken door een medegevangene. Dat melden Amerikaanse media. Hij zou er slecht aan toe zijn. In 2020 wilde de agent Floyd arresteren en drukte toen langdurig zijn knie in Floyds nek. Die kreeg geen lucht meer en stierf. De beelden van de arrestatie leidden tot wereldwijde Black Lives Matter protesten. De politie in Rio de Janeiro onderzoekt het Taylor Swift-concert... waarbij een 23-jarige vrouw stierf door extreme hitte. De organisatie achter het concert wordt onderzocht... wegens het mogelijk in gevaar brengen van levens. Zo'n duizend concertbezoekers vielen flauw door de hitte. De organisatie heeft al erkend dat er beter gehandeld had moeten worden. Het weer verspreidt over het land vallen buien, soms met hagel of onweer. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden.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 just wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole time. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.